en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de topsalarissen, herstel de salarissen van directeuren van woningcorporaties onder de CAO komen te vallen. Dan geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar. De Kamer doet een oproep aan brancheorganisatie EDIS om dat te regelen. Vorige week bleek uit een steekproef van FNV Bouw dat directeuren zichzelf vorig jaar op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven. Begin het jaar werd een wet van kracht die voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. De parlementaire pers heeft oud-PVDA-minister Timmermans verkozen tot politicus van het jaar 2014. Hij eindigde daarmee voor premier Rutte en staatssecretaris Van Rijn, die tweede en derde werden. Veel journalisten zien de huidige eurocommissaris als een goede minister van Buitenlandse Zaken, vooral na de ramp met de MH17. Vooral zijn emotionele speech bij de Verenigde Naties wordt geroemd. Over zijn nieuwe functie als eurocommissaris wordt onder meer gezegd dat hij die heeft kunnen bemachtigen omdat hij zo goed is. Bij een zelfmoordaanslag op een Franse middelbare school in Kabul is een Duitser om het leven gekomen. Er zijn twintig gewonden. Dit is de tweede aanslag vandaag in de Afghaanse hoofdstad. Vandaag kwamen bij een aanslag in een van de buitenwijken van de stad al zes Afghaanse militairen om het leven. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet duidelijk. In een afgelegen gebied in Sierra Leone zijn tientallen lichamen gevonden van mensen die zijn overleden aan ebola. Teams van de Wereldgezondheidsorganisatie troffen in de oostelijke regio Kono in een ziekenhuiskamer 25 lijken aan. Afgelopen dagen werden in het gebied meer ebola-slachtoffers gevonden. In totaal zijn 87 mensen begraven. Tot nu toe zijn er bij de Wereldgezondheidsorganisatie 6.446 doden gemeld. Het weer wisselend bewolkt en veel buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Morgen geruime tijd regen en aan zee een zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een goede 200 kilometer file. De langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9. Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Diemen 7. A2 Amsterdam-Utrecht Den Bosch tussen Breukelen en Oude Rijn langzaam rijden en stilstaan. Net als tussen Culemborg en Zalbommel. A4 Den Haag Amsterdam, een ongeluk bij zoeterwoude Dat levert 6 kilometer file op en een afgesloten rechte rijstrook. En vanuit Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoogmade en Leidschendam 7 kilometer door kijkers. A9 Amstelveen-Diemen voor Diemen 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht aan ongeluk. Vanwege de drukte bij Den Haag op de A4 naar Amsterdam is het ook volgelopen op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Ippenburg over 13 kilometer.